je Misschien ken je wel mijn naam, maar zeg niet dat je me kent Je doet mee wanneer ik praat, maar zeg niet dat je me kent Ja, ik word zo doodgehaald omdat ik mensen niet ken Ben geen groepie, ha je koesbie, zeg niet dat je me kent Stop je mond, het zeg nou nu niet dat je me kent Je hoort de kampioen, maar zeg niet dat je me kent Misschien weet je wie ik ben, maar zeg niet dat je me kent Zie je me lopen en horen iemand je kent Wil niet opscheppen of zo, maar shit ik word toch wel gefan Je komt naar me toe met een smile, ik vraag wie je bent Je geeft even over mij, dat denk je echt ook nigger damn Overal hoor je DMW, shit wordt nu wel bekend Krijg een grote hoofd van nigger, ik word toch wel verwend Ik weet ik ben te hard en zo word ik nu herkend Ik ben zo hard veranderd, je hebt me anders gekend Je bent into DMW en dat gaat ook zo blijven Maar dat je meer van mij ben niet te begrijpen Ik cross naar de K, ja zie je me staan Ik krijg alleen maar face, ik haat het door mijn naam Ik weet het is te hard, ben een natuurtalent Zeg mijn naam nou niet, zeg nou maar niet dat je me kent Je ziet me lopen op de straat, maar zeg niet dat je me kent Misschien ken je wel mijn naam, maar zeg niet dat je me kent Je doet mee wanneer ik praat, maar zeg niet dat je me kent Ja ik word zo doodgehaald omdat ik mensen niet ken Ben geen groepie, maar je koesbie, zeg niet dat je me kent Stop je motor, tof niet, zeg nou niet dat je me kent Je hoort de kampioen, maar zeg niet dat je me kent Misschien weet je wie ik ben, maar zeg niet dat je me kent Ik hoor mensen zeggen, ja maar nee zit bij je in de kick. Hoe heet hij? Je loopt bullshit Is ik jouw hard lekker dus zegt. en maar een naam Sta je met de bek vol tanden, shit is zo eenzaam Zag je me een paar keer lopen, hoor je al, ik ken hem Zeg dat niet, maar liever hij is keihard Ja ik ben zijn fan, je inspiratie om te rappen Je bent een tweede mijn, nigger Ik ken je niet, zie je nou niet dat ik je ja ik Dan weet waar ik woon, mijn gezicht vertoont Ik heb een microfoon en wie ik woon En misschien mijn telefoon, maar ja voor mij doodgewoon Jullie weten hoe ik heet, ja kom naar de K Ben 16 jaar en 70 en heb kara 06, 46, 55, 70, 18 Stop de bullshit nigga, nigga you don't know me Je ziet me lopen op de straat, maar zeg niet dat je me kent Misschien ken je wel mijn naam, maar zeg niet dat je me kent Je doet mee wanneer ik praat, maar zeg niet dat je me kent Ja ik word zo doodgehaald maar je koesbie, zegt niet dat je me kent Stop je mond en toefie, zeg nou nu niet dat je me kent Je hoort de kampioen, maar zegt niet dat je me kent Misschien weet je wie ik ben, maar zegt niet dat je me kent Je bent een stalker, iedereen weet dat je mij bespiedt Je bent een fucking rare champ, yo, en je deugt niet Beter stop je naar dit, en dan staan we kiet Hij komt niet met me praten, want nigger, je kent me niet Rot op uit mijn buurt, want dit is is mijn gebied Nu ben ik degene die achterover zit en geniet Je draait mijn pokoes en taal als een fucking liefdeslied Maar kom niet met me praten want nigger je kent me niet Je bent een stalker, iedereen weet dat je mij bespiedt Je bent een fucking rare chap, yo, en je deugt niet Beter stop je na dit en dan staan we kiet En kom niet met me praten want nigger je kent me niet Rotoot uit mijn buurt want dit is mijn gebied Nu ben ik degene die achterover zit en geniet Niet uit mijn pokoes en taal als een fucking liefdeslied word op de straat, maar zeg niet dat je me kent Misschien ken je wel mijn naam, maar zeg niet dat je me kent Je doet mee wanneer ik praat, maar zeg niet dat je me kent Ja, ik word zo doodgehaald, omdat ik mensen niet ken Ben geen groepie, haal je koesbie, zeg niet dat je me kent Stop je motor, tof niet, zeg nou nu niet dat je me kent Je hoort de kampioen, maar zeg niet dat je me kent Misschien weet je wie ik ben, maar zeg niet dat je me kent